die vrijdag probeerde een vliegtuig van Northwest Delta op te blazen... Volgens de FBI gebruikte hij de zeer explosieve stof pentriet. De man wordt nu in een ziekenhuis in Michigan behandeld voor brandwonden aan zijn been. Nigeriaanse media melden dat zijn vader een Nigeriaanse oud-minister en bankier is. De vader zou de Amerikaanse ambassade in zijn land een half jaar geleden hebben ingelicht over verdachte activiteiten van zijn zoon. Die kwam daarna op een lijst van mogelijke terreurverdachten te staan, maar niet op een zwarte lijst voor vliegtuigpassagiers. Daarvoor waren de verdenkingen volgens de Amerikaanse regering niet sterk genoeg. Hij mocht daarom gewoon naar de VS reizen. In Kroatië worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden. Die draaien vooral om de economische crisis en de strijd tegen de corruptie. Dat laatste punt is van belang om lid te kunnen worden van de Europese Unie. Iets wat bijna alle kandidaten willen. Koploper in de peilingen is de sociaaldemocraat Josipovic, een jurist en componist met niet al te veel charisma. Andere kanshebbers zijn de populistische burgemeester van Zagreb, Bandic, en de rijke conservatieve zakenman Vidosevic. Als geen van hen vandaag een meerderheid haalt, volgt over twee weken een tweede ronde. De drie onderzoekers die drie dagen vastzaten in een grot in Zuid-Frankrijk hebben zichzelf kunnen bevrijden. Het zijn twee Fransen en een Griek. De speleologen waren in de Pyreneeën op 700 meter diepte bezig een kloof in kaart te brengen. Door een plotselinge stijging van het water werd woensdag de enige uitgang geblokkeerd. Gisteren zakte het water weer en konden de grotonderzoekers de kloof uit. Ze hebben inmiddels de reddingswerkers gevonden die naar hen op zoek waren. In de loop van vandaag komen ze weer boven de grond. Het weer, vannacht bewolkt en af en toe regen. In het zuidoosten blijft het vrijwel droog. Temperatuur dicht bij het vriespunt. Overdag in het oosten en zuidoosten eerst nog zon. Verder bewolkt, af en toe regen. En in de avond mogelijk natte sneeuw.